Twee uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Het Hoge Rechtshof in Washington heeft op het allerlaatste moment... de executie van de ter dood veroordeelde Troy Davis uitgesteld. De gevangenis in de staat Georgia stond op het punt om Davis te executeren... voor het vermoorden van een politieagent in 1989. De beslissing van het Amerikaanse federale hof moet over een half uur komen. Er zijn twijfels over de schuld van Davis. Hij ontkent zelf dat hij de agent heeft vermoord... Ook hebben verschillende getuigen hun verklaring tegen hem ingetrokken. Ze zeggen dat ze een vals getuigenis aflegden onder druk van de politie. In Texas is vannacht wel een veroordeelde terechtgesteld. Een 49-jarige man kreeg een dodelijke injectie voor een racistische moord. Het Tunesische leger heeft een konvooi beschoten van onbekende indringers. Volgens de Tunesische autoriteiten ontdekte een patrouille van de luchtmacht negen terreinwagens die in de woestijn de grens met Algerije hadden overschreden. Vanuit de wagens werd op het luchtmachttoestel geschoten. Die nam daarop de auto's onder vuur, zo zeggen de autoriteiten. Zeven auto's werden verwoest, en vielen doden, maar hoeveel is niet duidelijk. Aan het Tunesische grensgebied is het al maanden onrustig. Een lokale tak van terreurbeweging Al-Qaeda is er actief... maar er komen ook geregeld strijders vanuit Libië het land binnen. De Amerikaanse rockband R.E.M. houdt ermee op. Dat staat op de website van de band. Waarom ze stoppen staat er niet bij. Alleen dat de bandleden met veel dankbaarheid en verbazing terugkijken... op wat ze in meer dan 30 jaar hebben neergezet. De succesvolste albums van R.E.M. waren Out of Time uit 1991... en Automatic for the People, dat een jaar later uitkwam. Het weer vannacht wisselend bewolkt, af en toe wat regen en minima rond 11 graden. Morgenochtend nog kans op een bui, morgenmiddag droog en zonnige periode...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 Some folks got a vision of a castle in the sky. And I'm left stranded, wondering why. You and me together nothing feels so good. Even if I get a medal from a local neighborhood, I won't need a castle. They got castles in Versailles. And I'm still stranded, wondering why. Oh, je me on your way. Thank you. Goedenacht allemaal. Beautiful Night, je hoorde uit 1997 van de cd Flaming Paar Paul McCartney. Nou, dan zitten het nou met die Paul McCartney. Hij zou aanvankelijk afgelopen weekend eh, gaan trouwen eh, daar is op dat moment niks gebeurd. Maar wat wel gebeurd is, dat is dat hij in ieder geval aangifte van eh, het huwelijk heeft gedaan... bij het stadhuis van Marylebone. En dat is ook de locatie waar hij 42 jaar geleden in het huwelijksbootje stapte met Linda McCartney. Nou, u weet, zal het dit weekend gebeuren. Wij houden u op de hoogte van de Boulevard. Dit wordt de Nacht Klinkt Anders tot 6 uur hier op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 met ook aandacht voor cabaret. Het Sprekers met Koppen cabaret. Het leukste uit Spijkers met Koppen, dat hoor je straks tussen 4 en 5. Maar er is al een voorproefje zo rond de klok van kwart voor drie. Dat dan om te lachen en verder, ja, je hoorde dan net Paul McCartney met eh, Beautiful to Beautiful Night. En het bijzondere van die opname was dat Paul McCartney in deze opname voor het eerst in tijden destijds weer samenwerkte met Ringo Starr... die te horen was op eh, de drums en eh, andere vormen van slagwerk. En hij deed ook nog het een en ander daar het ging om de achtergrondvokalen. En George Martin, die werkte ook mee. Die was de orkestleider, want je hoorde ook nog een groot orkest aan het eind...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 Want eh, zo had je bijvoorbeeld, wat je juist kon horen... One Republic met het nummer Good Life. En One Republic die hebben vorige week opgetreden in... Eh, het televisieprogramma America's Got Talent. Ja, dat wordt dan alleen in de Verenigde Staten uitgezonden. Maar hun eh, optreden in dat programma... dat was dan eh, op een gegeven moment ook weer op YouTube gezet. En dat is dan leuk voor de hele wereld. Dan kan je nog eens een keer kijken naar het optreden van One Republic... in dat amusementsprogramma America's Got Talent. En dan hoef je de rest ook niet mee te pikken van dat programma. Maar eh, eh, ja, eh, dat, dat is heel populair, dat America's Got Talent. Moet je je even voorstellen, daar kijken ze 14 miljoen mensen naar. Hm. Nou, Hollands Got Talent kan daar niet <laughs> aan tippen. Maar ja, goed, we zitten natuurlijk ook in een veel kleiner land. Dat is logisch. One Republic dus met eh, Good Life. Ik had het al over die eigen opname die we dit uur uit het VARA-archief laten horen. Je hoort Fits in the Tantrums van een tijdje geleden. Die waren toen te gast in het ochtendprogramma van Giel. En wat ik ook nog voor je heb klaar liggen, dat is het optreden van Dotan. Zo'n eh, kleine twee weken geleden in Spijkers met Koppen. But now, no. Say, mama, uh, you understand that? No. Well, uh, like, I don't understand how you can, because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very um, fluent Spanish. Uh, todo está bien chévere. You understand that? Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is that right, mama? Yeah, because I got my shaking room on the little thing. Everybody's got a thing, but some don't know how. always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it. ook wel eens op een computer verschijnen Trash met zo'n eh, <laughs> emmertje ernaast. Uh, dus. Dit ging in ieder geval over eh, Beautiful Trash. Je kon luisteren naar de stem van Megan Washington. En die stond Lance Ferguson weer bij in het nummer Beautiful Trash. Het geheel, het hele gezelschap, dat noemt zich dan Lanu. En ze komen uit Nieuw-Zeeland. En daarvoor had je uit 1973 de stem van Stevie Wonder... In Visions, de LP die hij toen maakte. En daarvan hoorde je Don't You Worry About The Thing. Stevie Wonder dus. Vanavond Vlaamse gasten die op het podium stonden van Doornroosje in Nijmegen. De mannen onder leiding van Luc de Vos, Gorky. Stoorde het als ik closing. Vlaanderen zijn ze net zo populair als de dijk hier. <laughs> Alleen eh, <laughs> de overeenkomst met de dijk in de Gorky is dat eh, de dijk in Vlaanderen nauwelijks eh, voet aan de grond krijgt. En Gorky nauwelijks voet aan de grond krijgt hier in Nederland. En allebei maken ze prachtige muziek in hun eigen verstaanbare Nederlandse taal. Schaduw in de schemering, dat is wat je hoorde van Gorky. En ze hadden eh, ondanks alles toch een optreden in Nederland vanavond... want ze stonden afgelopen avond op het podium van Doornroosje in Nijmegen. Gorky, onder leiding van eh, Luc de Vos. Stones fans, opgelet, want uh, Andere Tijden... het televisieprogramma, het geschiedenisprogramma op de tv Andere Tijden... besteedt dit weekend aandacht aan het optreden van de Rolling Stones. het beruchte optreden in 1964 in het Koerhuis in Scheveningen Scheveningen. Want er bleken nog eh, opnamen te zijn, tv-opnamen die uh, nimmer zijn vertoond. Die worden dan aanstaande zaterdag uitgezonden. En je kan andere tijden bekijken zaterdagavond om eh, tien voor half tien op Nederland 2. En lukt je dat niet, dan is er nog eh, de herhaling zondag rond een uur of half acht. Eveneens op Nederland 2. En lukt dat niet, dan kun je altijd nog eh, via uitzending gemiste andere tijden terugbekijken. Dus eh, in ieder geval Stones fans kijken dit weekend naar die historische opname van dat toch wel heel historische concert... wat eigenlijk niet plaatsvond in het Koerhuis in Scheveningen. De Stones, volgend jaar bestaan ze 50 jaar. Een reunie zit er niet, zit er niet in, want eh, ja, de verhoudingen die zijn enigszins bekoeld sinds eh, Keith Richards afgelopen jaar eh, wat minder fraaie uitlatingen heeft gedaan in de autobiografie die van hem verschenen is. Dus, <laughs> dus ze zijn niet meer on speaking terms, Keith Richards en Mick Jagger. Dus die reunie, ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan, we moesten dat maar vergeten. Dit is trouwens wat je nu hoort uit 1964. The Stones. Confessing the Blues. Stones. Geen eigen compositie. Deze eh, compositie is van Jay McShawn. Een van Nederland vrij onbekende blueszanger. Maar <laughs> hij is wel beroemd geworden dat de Stones dit gecoverd hebben. Confessing the Blues, zo heette dat in 1964. Applaus. En meeklappende mensen. Dat gebeurde 8 september jongsleden in Café de Floren in Utrecht. Daar een live optreden van Dotan in Spekers met Koppen. Hier is Daydreamer. I'm sending you an invitation. Mm, come look inside my head. Let's take a man of vacation. Mm, we'll dream without a bed. Whoa, whoa, oh, oh. oh. a daydreamer, come see what I see. I'm a believer, all that I need is the air that I'm breathing, and you here with me. There's nothing more than that, so won't you dream with me? We'll walk the streets of London town And in my imagination We'll be the only ones around whoa, whoa, whoa. nothing more than that. So won't you dream with me? Dream with me. Dream with me. Oh, won't you dream with me? Dream with me. Dream with me. Forget the worries in your head that a life. and there Daydreamer eh, in een live versie. Een live versie is dus, die krap twee weken geleden is opgenomen in Café de Floren in Utrecht. Van Dotan, die kon je horen, die was toen eh, de muzikale gast in Spijkers met Koppen. En aanstaande zaterdag, en Spijkers met Koppen eh, zoals gebruikelijk tussen 12 en 2 op Radio 2. Een optreden van Janice Ian, jawel, die gaat toeren door België en Nederland. En een van de dingen in haar agenda dat is dan dat optreden... Spijkers met Koppen aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 ook te horen op Radio 2. Afgelopen week ben ik eh, naar de film geweest Midnight in Paris... het nieuwe document van Woody Allen. Hij zelf is daar niet in te zien. Alleen het verpante is de hoofdrolspeler. Dat is dan een uh, jonge man, <laughs> Owen Wilson die spreekt op dezelfde manier als eh, Woody Allen. <laughs> Enigszins verwarrend. Maar goed, ken je Woody Allen, dan weet je dat hij ook een bepaalde voorkeur voor muziek heeft in zijn film. Hij valt terug bepaalde jazzzangers uit de jaren 40 en 50. Ook deze keer weer. Het optreden van de sopraansaxofonist Sidney Bechet... in een nummer dat heet Si tu vois ma mère. Het op gebruik van Sidney Bechet in die film Midnight in Paris is niet zo verwonderlijk. Eh, de man, Sidney Bechet, komt oorspronkelijk uit eh, New Orleans... maar heeft een groot deel van zijn leven ook in Frankrijk gewoond... waar hij uiteindelijk eh, gestorven is. Sidney Bechet met Si tu vois ma mère uit 1952. En hij werd hierin bijgestaan door het orkest van Claude Luther. Het is het begin van de film. En trouwens ook het eind van de film... Eh, Midnight in Paris. En na het begin van die film Midnight in Paris... Dan krijg je onder deze muziek allerlei eh, beelden van eh, Parijs te zien... om alvast in de sfeer te komen. Midnight in Paris brengt de hoofdrolspeler van het heden in het verleden. En een van die verledens die spelen zich af in een kroeg of een etablissement is misschien een beter woord, in de jaren 20. En in de jaren 20 ziet die hoofdrolspeler Cole Porter spelen aan de piano. En ik laat je nu Cole Porter ook eens een keer horen. Zoals die nauwelijks door is. Hij is vooral bekend geworden van zijn composities, vertrokken door anderen. Maar hier hoor je hem dan met een eh, demo-opname van het nummer C'est Magnifique. be patient and soon you will find if you follow your heart, not your mind, love is waiting there again to take you up in the air. night. Ooh la la la. C'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, ooh la la la. It is so tragic. But when once more Randolph, save Lightning Feet. een getalenteerd zanger, maar wel een getalenteerd componist. Want hij heeft een eh, schat aan composities eh, achtergelaten. Cole Porter, nu eens een keer zelf te horen achter de vleugel in een demo-opname. Vandaar ook dat eh, gerommel op de achtergrond. En zijn versie van C'est Magnifique uit 1953. Die componeerde hij voor de musical Can Can. Hey, Martin Scorsese heeft een heleboel films gemaakt... maar ook een aantal interessante muziekfilms. Denk maar aan The Last Walls, waarin de band centraal staat. Shine a Light met een optreden van de Rolling Stones. En nieuw is Living in a Material World. Een heel uitgebreid document over George Harrison. George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace. En wat ik al zei, er is een eh, document gemaakt, een documentaire... door regisseur Martin Scorsese. Een 3,5 uur durend document onder de titel Living in the Material World documentaires in première gegaan eh, vorige week op het eh, filmfestival van San Sebastian. En Martin Scorsese die heeft dat gemaakt in opdracht van de Amerikaanse publieke omroep. Jawel, dat heb je daar ook. <laughs> Maar die zijn afhankelijk van donaties. In ieder geval, eh, die film die gaat daar in Amerika vertoond worden op 5 en 6 oktober. En wat de bedoeling is in Europa met die film, of die eerst in de bioscopen komt of meteen beschikbaar wordt gesteld voor de televisie. Ik laat het je weten, <laughs> zodra daar meer nieuws over is. Eh, en dan zal je horen waar de vertoning van Living in a Material World... over George Harrison zal plaatsvinden. Goed, ik neem je even mee naar eh, afgelopen zaterdag. Spekers met koppen, het cabaret. Er komt nog meer cabaret straks tussen 4 eh, en 5. Maar hier alvast een voorproefje uit het spekers met Koppen cabaret van afgelopen zaterdag. Minister Jager, welkom. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Leuk en belangrijk om hier te zijn in dit programma. maar het leek me even schrikken. Uw miljoenennota afgelopen donderdag al op straat. Ja, het was heel erg schrikken en dat was ook heel erg jammer. Wat vindt u nou precies zo jammer? Ja, nou is de verrassing eraf. Het had een verrassing moeten zijn. Maar u heeft dan over de, de, plannen die erin staan, de stortvloed aan bezuinigingen. Ja, dat is helemaal verklapt. Ja, nou is de lol eraf, hè. Je wilt toch dat mensen thuis op Prinsjesdag de hele dag al een beetje zenuwachtig zijn. Oh, gaan we erop vooruit of gaan we erop achteruit? Maar Iedereen gaat erop achteruit. Ja, en dat is natuurlijk vreselijk. Dat, dat vindt u ook? Ja, dat had een verrassing moeten zijn. Hmm. U, u, treft vooral, eh, lees ik, de ouderen, sociaal zwakkeren. Ja, en die hebben al zo weinig. Dan wordt deze verrassing ook nog afgepakt. Wordt bezuinigd op kinderbijslag, gehandicaptenzorg, PGB. Ja, ho, ho, maar er is ook een groep die erop vooruit gaat, hè? Wie dan? De Grieken. maar... <laughs> Hoe, hoe, kon dit gebeuren? U heeft de reputatie van een zorgvuldig man. Ja, als ik iets haat, dan is het lekker. Dat weet iedereen. Hey, je kent mijn bijnaam toch? Nee. Athena Lady de Jager? Nooit gehoord? Zo nou goed, toch is het gebeurd. Eh, schokkend eenvoudig. Iemand verveelde zich. Vulde op jullie overheidspagina na het woord miljoenennota niet 2010, maar 2011 in. Ja, dat is niet te begrijpen. Dat het zo makkelijk te kraken is. Nee, dat als je je verveelt, dat je dan naar een site van de overheid gaat. als ik helemaal alleen achter mijn computer zit, dan bezoek ik hele andere ja, websites. dat eh, hoef ik in principe allemaal niet te weten. Nee, nee, nee, nee. Oh, nee, nee, nee. Ik weet wat u denkt. Nee, nee, nee, nee, nee, dat bedoel ik niet. Nee, ik bedoel gewoon gay porn. <laughs> Oké. Terug naar de miljoenennota. Uh, voor iedereen verschrikkelijk. Maar voor één iemand is het allerergste. Iemand die ja, hier het meest door wordt geraakt. En die heb ik, als het goed is, nu aan de lijn. Met Frits Wester. Ja, Frits Wester, collega. Je hebt normaal altijd de scoop, elke keer weer. Ja, ik ben al de eerste sinds 1931. Hmm. En nu heeft een of andere lul dus in plaats van 2010, 2011 weer getypt. Verdomme. Frits, heb je, heb je gedronken? Goed, terug naar minister De Jager. Zeg maar Jan Kees hoor, Dolfie. Jan Kees, hoe, hoe, hoe kan het dat de overheid zo makkelijk de hek is? Ja, je zou bijna denken dat we het expres doen, hè? zodat er heel veel commotie ontstaat. Iedereen het alleen maar heeft over het uitlekken. Zodat de aandacht afgeleid wordt van de exorbitant zware en onevenredige rechtse bezuinigingen die erin staan. <laughs> ja, dat is ook zo. Oh? Ja, oh shit, dat had ook een verrassing moeten zijn. Wilders dreigen dat jullie niet verder moeten bezuinigen. Ben je niet bang dat hij volgend jaar op een mooi moment het kabinet laat vallen... en dan zelf de grootste wordt? Nee, nee joh. Hallo, met Frits. Ah, Frits Wester, wat nou weer? Ik heb toch een scoop. Wat? Wilders krijgt volgend jaar inderdaad de macht. Ja, ja, Frits, zal wel. Ja, echt, hier staat het. Waar staat het? Op de miljoenennota van 2012. Wat? Ik heb een plaats van 2011 nu 2012 team. En toen dus kwam iets tevoorschijn. Nee. Miljoenennota 2012, begroting kabinet Wilders 1. Hé, kut. Wat? Dat had een verrassing moeten zijn. Dank u wel. need. time you said, Could you buy it for me? Cause I'm in trouble. Here's my advice I don't pay twice for the price of a cheap guy. Uit Amerika komen ze eh, en ze brengen soul. Er komt geen gitaar aan de pas. Je hoorde namelijk het gezelschap Fits en de Tantrums. En het optreden wat je hoorde, dat vond 3 mei jongsleden plaats... in het vroege ochtendprogramma van eh, collega Giel op 3FM. En daarvoor hoorde je dan een fragment van Spijkers met Koppen... van afgelopen zaterdag. Zo dadelijk het nieuws, een update van het laatste nieuws... met Marianne Koekoek. En tot die tijd... De band die vanavond eh, hot nieuws was, eh, R.E.M., die ga je nog eens een keer horen met hun Man on the Moon.